4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het OM heeft 60 uur werkstraf geëist tegen vier mannen... voor het bedreigen en discrimineren van Sylvana Simons. De presentatrice kreeg veel racistische reacties... nadat ze zich had uitgesproken tegen Zwarte Piet. Volgens het OM is er in Nederland ruimte om je mening te geven... maar zijn er wel grenzen aan. Die zijn in dit geval overschreden, vindt het OM. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund gisteravond. Het gaat om iemand met een islamitische achtergrond. De politie heeft een tweede verdachte op het oog, maar die is nog niet gearresteerd. Op de plaats van de aanslag zijn brieven gevonden waarin wordt verwezen naar de Duitse deelname aan de strijd tegen IS in Syrië. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat er begrijpelijke en uitvoerbare regels worden gemaakt. Dat zei de nationale ombudsman van Zutphen bij het aanbieden van zijn jaarverslag aan de Tweede Kamer. Volgens hem is de betrouwbare overheid voor bepaalde groepen vaak ver te zoeken. En noemde daarbij mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, mensen met schulden en inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen. De omstreden bijeenkomst voor Eritreërs in Europa wordt gehouden in Veldhoven. Politiek Den Haag maakt zich zorgen over het congres... omdat een hoge regeringsfunctionaris van Eritrea er gaat spreken. Het kabinet vindt de komst van de man ongemakkelijk... omdat er in Nederland veel asielzoekers uit Eritrea wonen... die zijn gevlucht voor het regime in het land. Het congres in Veldhoven begint morgenavond en duurt tot en met zondag. Er worden zo'n 600 bezoekers verwacht. Bij de WK baanwielrennen in Hongkong hebben de Nederlandse teamsprinters zilver gewonnen. In de finale was alleen Nieuw-Zeeland sneller. Het was daarmee een herhaling van vorig jaar toen Nederland ook achter Nieuw-Zeeland finishte. Het brons ging dit jaar naar Frankrijk. Het weer, veel bewolking en regenbuien. In het zuiden pas regen in de avond. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen wat zon, vooral in het noorden kans op een bui en ongeveer 11 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de avondspits al begonnen. Vooral eh, in het midden van het land rond Utrecht staan al veel files. Deze springen eruit. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting en de afrit Bunschoten. 17 kilometer. Bij Barneveld nog eens 9 naar Apeldoorn. Op de A7 Zaandam-Hoorn 20 minuten extra tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid. Verder is de Koentunnel even dicht op de A10 richting Den Haag. Dat heeft te maken met het hoge wagen, gebeurt een paar keer per dag. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost alweer 7 kilometer file. A27 Almere-Utrecht bij knooppunt Lunette nog 6. A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert nog langzaam rijden. Maar de weg is wel weer vrij. En de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar alweer 10 minuten op onthoudt.